De Raad van State heeft gezegd, omdat dit eigenlijk eh, de enige wetenschappelijke manier is... Eh, en die grens bij 25 kilometer eh, met genoeg zekerheid vast te stellen is... en wij dingen ook wetenschappelijk moeten benaderen... ja, daardoor kan dit wel zo door blijven gaan. dat is dus goed nieuws voor bouwbedrijven. Als er een strengere rekenmethode was gekomen... was het een stuk ingewikkelder voor ze geworden om te bouwen. Overal in Nederland stappen studenten naar de rechter omdat ze energietoeslag willen. De 1300 euro die het kabinet vorig jaar in het leven riep om huishoudens een steuntje in de rug te geven, lopen studenten mis. En dat is niet eerlijk, vindt ook Joram, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Net als iedereen in Nederland hebben ze te maken gehad met eh, gestegen energieprijzen. Alleen puur vanwege het feit dat ze ingeschreven staan bij een opleiding, worden ze nu in heel veel gemeenten uitgesloten van de ondersteuning die ze nodig hebben. Volgens de Volkskrant gaat het om zeker 3000 studenten de Intercity die gisteren ontspoorde bij het treinongeluk in Voorschoten... wordt vandaag nog niet weggehaald. ProRail zegt dat de boel eerst goed onderzocht moet worden... voordat het spoor leeggehaald kan worden. Dat duurt waarschijnlijk nog tot volgende week dinsdag. Olifanten zijn nog slimmer en socialer dan wetenschappers dachten. Volgens onderzoekers uit Nijmegen hebben de beesten zichzelf getemd. Dat houdt in dat ze een stuk minder agressief zijn en meer spelen dan wilde dieren. En dat is bijzonder. Tot nu toe leek het alleen het geval bij mensen en bonobo's. Het weer opnieuw een flink zonnige dag met alleen in het binnenland wat stapelwolken. En het wordt max een graad of 10. ZFM, verkeersupdate.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 Ik zie niks en ik hoor niks. Mijn hoofd zit vol met smart tv. ZFM Text TV op kanaal 45. Ik ben vandaag begonnen met De Dijk met Bloedend Hart. Gevolgd door Gingola Cinquetti met Nono Letta. En ik ga door met Charlie Rich, The Most Beautiful Girl. see the most beautiful girl in the world And if you did what I had done. I stood alone in the cold gray dawn and knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me saw negen colleges van burgemeester en wethouders in de regio Kennemerland... zijn het dinsdag 28 maart eens geworden over het concept... regionaal plan opvang asielzoekers... Het plan beschrijft 14 mogelijke locaties om in totaal 2108 asielzoekers op te vangen. Dat is het opgave van de regio. Het plan is een concept gedeeld met de provincie. Uit de lijst van meerdere locaties is het overloopterrein van parkeerterrein te Zuid als mogelijke locatie voor de komst van een asielzoekerscentrum naar voren gekomen. De reden hiervoor is dat het voldoet aan de eisen die wij als gemeente hiervoor stellen. Zo hebben wij specifiek gezocht naar een locatie aan de rand van het dorp. In een sterke wijk dan langdurig beschikbaar zal blijven. Er wordt nog onderzocht wat allemaal nodig is... om daadwerkelijk op deze locatie een asielzoekerscentrum te realiseren. Zo worden er gekeken naar de technische oplossingen... die ervoor moeten zorgen dat er geen parkeerplekken verdwijnen. Omwonenden hebben een brief gehad met informatie... In mei 2023 neemt de gemeenteraad een besluit over de mogelijke locatie. De volgende is de Beatles. I Wanna Hold Your Hand. instrumentaal van de week. Duane Eddy is een Amerikaanse gitarist. Hij brak einde jaren 50 in de Verenigde Staten door met een aantal instrumentale rock- en rollhits... en wordt sindsdien beschouwd als een belangrijke grondlegger van het twangy-gitaargeluid. Een stijl waarbij vooral losse noten op de lage snaren van de elektrische gitaar worden gespeeld. Voorzien van nadrukkelijke galm, vibrato, tremolo en buiging van de snaren. Hier is Doe Eddy met Rebel Rouser. 24 uur per dag. Dit is ZFM.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 Biljartclubcursus. Ervaren biljarter Ben Klaasing gaat vanaf woensdag 19 april weer een biljartcursus organiseren voor de beginner. Deze staat uit vijf letten en het kost 19,50 inclusief koffie of thee. Opgeven kan via 023 3040700 en de keuze 1 of balidbt En het is woensdag 19 april tot en met 17 mei van 15 uur tot 16.30 uur.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 ik toen ik jou nog had, alles is Basisscholen en middelbare scholen kunnen zich vanaf 29 maart aanmelden op schoolmaaltijden.nl voor gratis schoolmaaltijden voor hun leerlingen. Het gaat om scholen die de hulp het best kunnen gebruiken. Voor de organisatie van de schoolmaaltijden staan het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis de handen in één. Nederland staat de komende jaren voor grote opgaven en daarvoor is het essentieel om te investeren in onze leerlingen en daarmee in onze toekomstige economie. Nu het huishoudboekje in gezinnen soms onder druk staat, is het aan ons vooral ervoor te zorgen dat leerlingen zich volledig kunnen focussen op school. Eventuele spanningen of geldzorgen thuis mogen zich niet verhalen naar de klaslokaal. Voor vele leerlingen kan de schoolmaaltijden daarom ook een groot verschil maken. Voor dit jaar is 100 miljoen extra uitgetrokken voor leerlingen die het hardst nodig hebben. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.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 De reeks verscheen op 12 september 1966 voor het eerst op de Amerikaanse televisie en werd gedurende twee seizoenen uitgezonden door de NBC. De laatste aflevering was 19 augustus 1968. In Nederland was de serie in 1966 bij de AVRO te zien.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 Workshops over de apps waarmee u kunt bankieren of uw tablet of uw smartphone. De banken hebben hun apps zelfs zo goed beveiligd dat mobiel bankieren veiliger is dan via internet op de computer. Voor elke bank een aparte workshop. Dinsdag 11 april gaat het over de Rabo-app. Dinsdag 25 april over de ING-app. En dinsdag 9 mei de ABN AMRO-app. Van 10 tot 12 uur. De kosten zijn 11 euro per workshop, opgeven via de website of aan de balie van Pluspunt.